Tariq Aziz was de rechterhand van de Iraakse dictator Saddam Hussein. Hij stierf vrijdag in de gevangenis waar hij zat in afwachting van zijn executie. Hij zou zijn gestorven aan een hartaanval. Jongeren hebben vanavond een petitie aangeboden aan minister Ascher... waarin ze oproepen om iedereen vanaf 18 jaar minstens het gewone minimumloon te betalen. Nu geldt er voor jongeren tot 22 jaar nog een lager minimumjeugdloon. De petitie van jongerenbeweging Young and United is ondertekend door meer dan 100.000 mensen. Co-piloot Lubitz, die in maart opzettelijk een vliegtuig van German Wings liet neerstorten, bezocht in de maand voor zijn daad zeven verschillende artsen. Volgens justitie in Frankrijk waren daar drie psychiaters bij. De laatste vijf jaar zag Lubitz meer dan veertig dokters. Enkele van hen vonden dat hij geen vliegtuig kon besturen. Dat konden ze vanwege de geheimhoudingsplicht niet aan zijn werkgever vertellen. De Griekse publieke omroep ERT is weer terug na precies twee jaar. Vanochtend om zes uur begonnen de uitzendingen van tv-zender ERT1. In 2013 werd de Griekse publieke omroep vrij plotseling opgedoekt als bezuinigingsmaatregel. De sluiting leidde tot verder protesten, ook van de EBU, waarin de Europese publieke omroepen samenwerken. De terugkeer van ERT was een van de verkiezingsbeloften van regeringspartij Syriza. De Nederlandse hoogleraar Laura van het Veer heeft in Parijs een Europese uitvindersprijs gekregen. Ze kreeg een European Inventor Award voor haar mama-print, een test die het verloop van borstkanker voorspelt. Zo kan worden bepaald of chemotherapie zinvol is. Dankzij de test hoeven nu 20 tot 30 procent minder vrouwen een lange en zware behandeling te ondergaan.